9 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Zorginstellingen krijgen een financiële klap door de coronacrisis. Dat voorziet consultancykantoor EY op basis van de jaarverslagen van ruim 450 instellingen. Corona zorgt voor meer personeelskosten door extra zorg voor patiënten en de uitval van personeel door ziekte. Tegelijkertijd leidt uitstel of afstel van behandelingen ertoe dat er minder geld binnenkomt. Financieel gezonde instellingen gaan de crisis wel overleven, denkt EY. Maar organisaties die al krap zaten lopen wel het risico om om te vallen. Het kabinet is niet van plan om docenten voorrang te geven bij een coronatest. Minister Slop van Onderwijs zei in Nieuwsuur dat hij en zijn collega's inzetten op het verruimen van de testcapaciteit voor iedereen in Nederland. Volgens hem profiteren docenten daar ook van. Veel schoolleiders en docenten dringen aan op voorrang om te voorkomen dat leraren met klachten uitvallen en leerlingen noodgedwongen thuis moeten blijven. Zeker 16 passagiers van een TUI-vlucht van Griekenland naar Wales zijn positief getest op het coronavirus, meldt de BBC. Alle 193 passagiers is met klem verzocht om in thuisisolatie te gaan. Het toestel vloog vorige week van vakantieeiland Zakynthos terug naar Cardiff... met zeven mensen aan boord die mogelijk besmettelijk waren. Volgens passagiers was het een zooitje aan boord... en werden de coronaregels niet gehandhaafd door het cabinepersoneel. Veel reizigers deden hun mondkapje af... en liepen door het gangpad om praatjes met elkaar te maken. De Venezolaanse overheid zegt dat er gratie is verleend... aan tientallen leden van de oppositie... Volgens de minister van Informatie gaat het in totaal om zeker 110 mensen die gratie kregen. Onder hen zijn 20 oppositieleden die eerder werden verdacht van samenzwering tegen president Maduro. Een deel van de mensen op de lijst zit in de gevangenis... maar er zijn ook mensen bij die in ballingschap leven of zijn ondergedoken. Het weer. De komende dag is het wisselend bewolkt. Later op de dag wat vaker zon, met soms een bui.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 When she walks, it's just like a samba that swings so cool and sways so gentle that. bij het eh, tweede uur ZFM Jazz. Uh, vanuit Zandvoort op deze regenachtige zondagmorgen 30 augustus. 11 uur, tweede uur jazz op ZFM. En we zijn begonnen met het nummer eh, The Girl From Ipanema. Die kennen we natuurlijk allemaal van Stan En dit was zeker een nummer wat, wat niet door Stankets is gespeeld... maar door Amy Winehouse. Van een artiest waarvan je het eigenlijk niet verwacht... Het eerste uur eh, stond helemaal in het teken van eh, de saxofoon. Dat zal nog een beetje blijven terugkomen in het, eh, in het tweede uur. maar we gaan ook een heleboel andere dingen en leuke muziek spelen in het tweede uur. Ik ben gek op big band muziek en zeker ook artiesten van Nederlandse bodems. Maar we hebben ook artiesten van, van alle andere windstreken van deze aarde. En zo gaan we ook verder met Dexter Corden, met Mana, de carnaval. dezelfde tijdgeest als een Stan een en eh, dat, grote, eh, dat soort grote namen. Hij is geboren op 27 februari 1923. Eh, Allemaal het begin van de vorige eeuw. Ehm, wie ook een hele grote is, en dan niet zozeer op het gebied van uh, saxofoon, is Oscar Peterson. Oscar Peterson is een uh, Canadese jazzpianist. En hij leerde van zijn vader eigenlijk op vijf, vijfjarige leeftijd trompet spelen en piano. Maar omdat hij ziekwet, tuberculose, heeft hij zich verder helemaal geconcentreerd op, de, op het pianospel vanaf zijn zevende. Het volgende nummer is eh, van Oscar Peterson, Night Train. Ladies and Gentlemen is een album wat eh, uitgebracht is door eh, George Michael. En dan zou je denken George Michael en Jazz. Ja, inderdaad, want hij heeft een nummer daarop uitgebracht eh, op het album Ladies and Gentlemen Desfinada. Samen met Astrid Gilberto. Van Astrid Gilberto hebben we het eerste uur ook al een paar nummers gespeeld. Maar deze is Desafinado samen met George Michael. Eh, zijn Corden even onderbreken. En eh, mede ook omdat het nog een kwartier duurt. En dat is wel erg veel van hetzelfde. Ik krijg net via de WhatsApp, via mijn vrouw te horen... dat wij eh, van ZFM af en toe uitvallen op de radio. Ik hoop dat u daar geen last van heeft. Ehm, deze uitzending stond centraal de saxofoon. En als je over de saxofoon en jazzmuziek hebt... dan mag je, het natuurlijk nooit, of mag je nooit iemand vergeten, zoals een Charlie Parker. In het eerste uur hebben we natuurlijk aan Ruud Brink en heel veel aandacht besteed aan een eh, Nederlandse saxofonist uit Haarlem. En maar Charlie Parker, een Amerikaan, geboren in Kansas City, speelde saxofoon vanaf zijn zevende. En hij was eh, geen sinds een wonderkind, maar oefende als een bezetene. Op zijn vijftiende gebeurden er eigenlijk eh, drie dingen... die eigenlijk de rest van zijn leven gaan betekenen. Charlie Parker besloot zich volledig aan de muziek te wijden. En Charlie Parker werd tijdens een eh, jam-sessie door Joe Jones... op een vernederende wijze van het podium gestuurd. En daardoor, was, dat was ook mede de reden, denkt men... dat eh, Charlie Parker naar de heroïne greep. En dit laatste, dat hij verslaafd werd aan heroïne... heeft eigenlijk de rest van zijn leven eh, betekend... totdat hij in 1955 een uh, derde zelfmoordpoging deed... en die dan ook lukte en dat hij op tragische wijze kwam te overlijden. Maar zoals gezegd, Charlie Parker, ook wel de beurt genoemd... omdat hij kan zingen op een saxofoon... Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is eh, Tiny Tempo van Charlie Parker. dat was Charlie Parker. En zeker als je het, uh, saxofoon centraal staat in een programma... dan mag Charlie Parker ook wel de beurt genoemd. Zeker niet missen in, eh, in de uitzending. En weet je zeker eigenlijk ook niet mag missen als de saxofoon centraal staat... dat, is eh, Dave Warren, ook wel bekend als Dave Brubeck met zijn kwartet. Waarbij Dave Brubeck zelf geen saxofoon speelde... maar in zijn kwartet Paul Desmond de saxofonist was. En een van zijn bekendste nummers natuurlijk die, die zij uitgebracht hebben... En wat ik ook een eh, fantastisch nummer vind, omdat het een vijfkwartsmaat is... dat is eh, Take 5 van het eh, Dave Brubeck kwartet. Mm-hmm. MUZIEK Take 5. Een prachtig eh, nummer. Heel erg bekend eh, in de jazzmuziek. Zo'n 40 jaar geleden had mijn vader een... Eh, ik weet het nog heel goed, een blauwe Simca 1000. Ik zat ik op de achterbank en dan werd er een cassettebandje afgespeeld. En dan ook voornamelijk met dit nummer erop, Take 5 van het Dave Brubeck kwartet. Ik denk dat daar ook mijn voorliefde voor jazzmuziek is ontstaan. En nou ja, ik zie hier zo'n 40 jaar later heb ik een, een jazz programma, een jazzprogramma bij ZFM. Hartelijk goedemorgen nog vanuit het eh, Zandvoort... waar iets het zonnetje gaat schijnen, heb ik het idee... in dat de regen misschien een beetje voorbij is. Eh, we hebben natuurlijk eh, vandaag heel veel jazzmuziek gespeeld met saxofoon... en ik wil toch ook mijn voorliefde voor, voor jazzmuziek...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 Prachtig nummer. Eh, op mijn zoektocht naar eh, leuke muziek voor de, voor de uitzending... ben ik ook iets tegengekomen van een Nederlands televisieprogramma. Dat televisieprogramma heet De Beste Zangers. En bij De Beste Zangers is altijd één item en dat is de duetten. Nou heb ik een duet gevonden. Ja, het is wel jazz gerelateerd, maar het is wel ja, ik zou zeggen oordeel zelf. Het is een duet van Lee Towers en onze eigen Alan Clark. En het heet The Lady is a Tramp. Shall we do it together? She gets too hungry for dinner at eight. She adores the theater, but never comes late. She never bothers with anyone she hates. that's why the lady is a tramp. She doesn't like dice games with barons and earls. Won't go to Harlem no dressed in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She loves the free wind in her hair, life without care. Hey, she's broke, but it's oak. Hates California. It's so cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets much too hungry, babe, to eat every dinner ready on, she adores the theater, but she never comes late. She never bothers when anyone she hates. Hey, that's why the lady is a tramp. She doesn't like dice games with barons or earls. Right. Never make a darling trip with him and pearls. Oh, and she won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fine, wild, knocked out, cool, groovy wind in her hair. Yeah, life without care. She's broke, but it's hope. Hey, it's California. cold and it's damp. So damp. That's why the lady. That's why the lady. That's why the lady is a tramp. The lady is a tramp. Lee Towers en uh, eh, Alan Clark, je gelooft het toch niet, met uh, The Lady is Tramp. Prachtig uh, vertolkt, ook met een prachtige band erachter, big band muziek. En als je het over big band muziek hebt... dan, eh, heb je natuurlijk ook over Dennis van Aarsen... die vorig jaar door heel Nederland is getoerd met een eh, big band. En over eh, toeren en over theaters gesproken. Theater De Krocht, die gaat 6 september weer open. Voor het eerst na de coronacrisis. Met een fantastische Amerikaanse jazzzangeres Deborah Carter. Er zijn twee concerten... Eentje om half vier en eentje om zeven uur s avonds. het eh, maximale aantal bezoekers is 50 eh, bezoekers per concert. Er wordt natuurlijk eh, rekening gehouden met de anderhalve meter afstand. En wat wel absoluut noodzakelijk is dat men van tevoren reserveert. Maar ik vind het heel fijn dat in Zandvoort Theater de Krocht weer open is... en met een leuk jazzprogramma. En zoals gezegd ik ben gek op, uh, op big band muziek en ik ben ook gek op eh, jonge Nederlandse artiesten die uh, een jazzgenre ambiëren en daar ook proberen succesvol in te zijn. En dat lukt Dennis van Aas zeker. En met dit nummer wat ik nu ga spelen, Modern World, heeft hij ook The Voice 2019 gewonnen. En het nummer is eigenlijk een nummer van Anouk. En het is een pop-rock versie. En het is heel mooi gearrangeerd naar een big band versie. Zoals gezegd, onze eigen Dennis van Aarsen met Modern World. way to get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hell, hell, modern world. Hell to all your boys and girls. hell, hell, color green. I say hell to what I've seen and hell, this modern world. You tell her that she's beautiful and put her on a pedestal. As you Google triple X, imagination kicks in someone else, the better it gets, bored. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. Today's adoption is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take them home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girl, you can't compare it to a love, boy. There's only one thing they can fix. I won't let you be misled. That's the hole in your head. Dennis van Azen met eh, Modern World. 26 jaar, geboren in Dordrecht, woont nu in Beeldhoven. Hij is afgewezen voor de Rock Academy omdat hij niet goed genoeg was. En luister eens wat een fantastische stem deze jonge Nederlandse man heeft. Het is echt een, eh, een aanwinst voor de Nederlandse jazzmuziek. Uh, We zijn weer aan het einde gekomen van het tweede uur jazz bij ZFM. Het, eh, het, laatste nummer wat ik ga spelen, dat is eh, van hetzelfde album, maar ook van eh, Modern World. Het heet Forever You van Dennis van Aassen. En het nummer heet Strawberry Moon. En ik hoop u weer te mogen verwelkomen in het derde uur op deze zondagochtend. En dan wordt het dan zondagmiddag 30 augustus, regenachtig Zandvoort, bij ZFM Jazz. Dank u wel. the gray ever colder. The winds get bolder, hills all night and day. I need to hold her and never told her. Her smile warms my soul and tempers the cold when winter melts into spring. The strawberry moon no reason, just shows up in June. It kicks out the season, so now's a good time. clear. took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzard tried to throw the monkey off of his back.